Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De aanslag in een toeristenwijk in de Thaise hoofdstad Bangkok... lijkt volgens de hoogste legerchef niet het werk van de opstandelingen... in het zuiden van het land. Hij zegt dat er een ander type bom is gebruikt... dan de rebellen meestal gebruiken. In het zuiden van Thailand strijden moslimrebellen... tegen de boeddhistische machthebbers. Bij de bomexplosie bij een hindoe-tempel vielen zeker 22 doden. Meer dan 120 mensen raakten gewond. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Reddingswerkers hebben bij het vliegtuig dat eergisteren neerstortte in Indonesië de lichamen van bijna alle inzittenden gevonden. Afgelopen nacht kwamen de reddingswerkers aan bij de rampplek in de provincie West-Papua. Het toestel is volgens de leider van het reddingsteam compleet verwoest. In het vliegtuig van Trigana Air zaten 54 mensen. Ze zouden allemaal uit Indonesië komen strijdende partijen in Jemen maken zich mogelijk schuldig aan oorlogsmisdaden. Dat zegt Amnesty International. Burgers komen klem te zitten tussen de Houthi-opstandelingen en de coalitie die tegen hen vecht. Houthis gebruiken vaak drukke plaatsen als beginpunt voor hun aanvallen. En de coalitie, onder leiding van Saoedi-Arabië, voert geregeld luchtaanvallen uit op scholen en moskeeën. Palestijnse boeren gebruiken volgens het AD al jaren Nederlands hulpgeld om boetes te betalen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken erkent in de krant dat dat gebeurt, omdat de boetes niet door de boeren zelf kunnen worden opgebracht. Palestijnse boeren gebruiken het geld onder meer om landbouwmachines terug te krijgen die het Israëlische leger in beslag heeft genomen. Dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker bij ruzies tussen Joodse kolonisten en Palestijnse boeren over grond.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 In de Randstad vooral vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Nieuwebrug en Knopend Gouwen 10 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn er dicht. Het verkeer staat zo goed als stil. De vertraging is daar nu dik een uur. Op de A1 richting Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd. Voor het Knopend Watergraafsmeer staat 6 kilometer. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort tussen Pennis en Spijkenisse 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. De vertraging is daar meer dan een half uur. Je kan omrijden via de omleidingsroute U23 of U5.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 legend of the phoenix huh. All ends with beginnings What keeps the planet spinning? Uh, the force from the beginning the stories untold. 就爱。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 Yes, you'll be La fuerza del corazón es la puerta que te lleva. No no. puedo pensar tendría que cuidarme más. Como poco pierdo la vida y luego me la das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 Bye, Sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.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 never know what's in it. If she's wicked, you must go, but you sure want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 now I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost.